Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bas van het Woud wordt de nieuwe minister van Economische Zaken... bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving door de Telegraaf. De 41-jarige VVD'er volgt Erik Wiebes op... die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Van het Woud is nu de missionair staatssecretaris van Sociale Zaken. Hij kwam in 2012 in de Tweede Kamer... en volgde afgelopen zomer Tamara van Ark op als staatssecretaris van Sociale Zaken... toen zij minister voor Medische Zorg werd. Van het Woud krijgt op Sociale Zaken geen aparte opvolger. Zijn taken als staatssecretaris worden overgenomen door minister Koolmees. De missionair staatssecretaris Van Huffelen roept ook private partijen op de schulden kwijt te schelden van ouders die de dupe zijn van de toeslagenaffaire. Schulden aan overheidsinstanties hoeven ze al niet meer te betalen, maar van banken, woningcorporaties en energiebedrijven in principe nog wel. De gezondheidsautoriteiten in Noorwegen zeggen dat er geen direct verband is... tussen 33 sterfgevallen en inenting met het Pfizer-vaccin. De mensen die overleden waren boven de 75 en hadden ernstige gezondheidsproblemen. Het Noorse RIVM sluit niet uit dat die problemen zijn verergerd... door reguliere bijwerkingen van het vaccin. Melania Trump heeft in een videoboodschap alvast afscheid genomen als First Lady. Ze zegt dat de afgelopen vier jaar onvergetelijk waren... en dat ze het een grote eer vond om als presidentsvrouw het land te dienen. In haar toespraak vertelt Melania onder meer over haar ontmoetingen... met militairen, politieagenten en zorgmedewerkers... en over haar bezoeken aan kinderen in ziekenhuizen en pleeggezinnen. President Trump en zijn vrouw zijn bezig aan hun laatste dagen in het Witte Huis. Woensdag maken ze plaats voor Joe Biden en de nieuwe First Lady Jill. Het weer, vannacht op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur loopt daarbij op. De komende dag wordt het 10 of 11 graden. Het is bewolkt met soms wat regen en een stevige zuidwestenwind.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 You're still rich gonna do it, do it right wanna be Mm-hmm. our problems. Um, but the offenders of the dollar eagle said, What you doing, man? weet het als het echt bij je past. Er is altijd een reden, je niet.